Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Nederlandse militair is bij een oefening in Duitsland om het leven gekomen. Het is een officier van 28. Volgens Defensie raakte hij tijdens een training met een gevechtsvoertuig zwaar gewond. Hij overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. Wat er precies mis is gegaan is niet bekend. Een andere militair raakte licht gewond. Voor de vierde nacht op rij was het te druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht sliepen er bijna 200 asielzoekers meer dan is toegestaan. In het aanmeldcentrum mogen maximaal 2000 mensen verblijven. Het COA, dat over de opvang van asielzoekers gaat... moet daardoor al een boete van 90.000 euro aan de gemeente betalen. Gover die je nog kunt kennen als Stefano Keizers... gaat met deze artiest mee naar Zweden. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga, Europa. papa. Joost Klein hoorde je, die voor Nederland meedoet aan het Songfestival. Gover Meid gaat met hem mee naar Malmö in Zweden als eh, creative director. En hij zal dan gaan over hoe alles er op het podium uitziet tijdens de act. En we blijven bij cabaretiers, want Hans Steeuwen heeft bezoek gehad van de politie. Aanleiding is dit filmpje dat hij plaatste op eh, Instagram, waarin die burgemeester Halsema nadoet. In een stad als Amsterdam, waar mensen nog elke dag de pijn voelen van het koloniale verleden en de slavernij... is het ongelooflijk belangrijk dat mensen de verbinding blijven zoeken... en met elkaar in gesprek blijven gaan. Ja, in dat filmpje had hij ook een nepwapen en daar viel de politie over. Ze zijn met zes agenten zijn huis binnengegaan om het ding in beslag te nemen. En kregen van Hans Steeuwen toen ook meteen weer een nieuwe Femke Halsema-imitatie. Staat hier nu de politie aan de deur? Ga van. Eh, ja, we gaan is niet één, binnen. Ja, kom maar mee. Ja, en loop ik met u mee, dan nemen wij dat mee. Zijn er nogal wat, ja. Wat een feest die gaan Ongelooflijk goed dat de politie ook streng optreedt... op het moment dat er daadwerkelijk gevaar is voor burgers. Ja, heb ik nog het weer voor je. Het blijft vanavond eh, nat in het zuiden en zuidwesten.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 I look high, I look low, I'm looking Ook de Canadese formatie The Western Swing Authority staat in de favoriete album top 5. We vinden ze met 12 to 6 Central terug op de tweede plaats. Heart of the Country was het openingsnummer.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 Met The Room at the Top of the Stairs leverde ze haar eerste bijdrage. Nu nog Steady as the Rain. teardrops falling is het favoriete album van de maand. Corp Loent en zijn muzikale vrienden hanteren vooral akoestische instrumenten, waardoor de banjo, mandoline en akoestische gitaar op de voorgrond klinken en het geluid bepalen zoals bij het aanstekelijke Redneck Rehab. Mama says gonna have to tough it out here Grinding my teeth and grinding my gears I just got five more weeks to go In redneck rehab, whoa, whoa, whoa Redneck rehab, locked in a shack A single wide trailer for a month and a half Redneck rehab, mama got mad I gotta kick speed before daddy gets back mom says I got you fixed The first one's free, here try some of this One bump for work, a two to party The hay's all cut and the colts are started Up for days in the Georgia pine Chopping wood and chopping lines A redneck rehab locked in a shack A single wide trailer for a month and a half a redneck rehab, mama got mad gotta kick speed for daddy gets back. none of my time on liquor. I climbed on a pony a whole lot quicker. Stepped on coke, a bathtub crank, prescription pills, and purple drink riding high till the fun all ended That the bear ain't broke and the fence ain't mended A redneck rehab locked in a shack A single wide trailer for a month and a half a redneck rehab, mama got mad a Redneck rehab locked in a shack A single wide trailer for a month and a half a Redneck rehab, mama got trashed gotta kick speed before daddy gets back. Hey! Oh, oh, oh, Montvils is een jonge band uit Knoxville, Tennessee. Born Strangers is de titelsong van het gelijknamige album dat in Nashville werd opgenomen met de beste sessiemuzikanten. 2022 bracht Morgan Wait een cover uit van de Presley-klassieker Suspicious Minds. Haar versie is een akoestische ballade die de nadruk legt op de emotionele kwetsbaarheid van de tekst. Wade's zang is krachtig en ingetogen en haar interpretatie van het nummer is zowel uniek als trouw aan het origineel. We're caught in a trap I can't walk out cause I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing With suspicious minds Suspicious favoriete country album top 5 vinden we Gabby Barrett terug op de vierde plaats met haar album Chapter and Verse. Glory Days is daarvan afkomstig. Oh, in the yard Got my head on your shoulder and my hand on your heart in a bed for babies, laughing and picking daisies, catching fireflies in a jar.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 Jesse Winchester was een pacifist en weigerde om te vechten in de Vietnamoorlog. Hij verhuisde naar Canada om te ontsnappen aan de dienstplicht. Winchester was een begenadigd songwriter en zijn nummers werden gecoverd door artiesten als Elvis Costello, John Baez, Emmylou Harris en Jimmy Buffett. Winchester overleed in 2014 aan blaaskanker. Let the Rough Side Drag was de eerste bijdrage. Nu nog aandacht voor A Little Louisiana en het prachtige Defying Gravity. It's a good thing that the season now dry, such a good thing. good thing to make a joyful noise. It's a good thing that beds don't talk, such a good thing. That chairs can't walk, what a good thing. That God made girls and boys. Let the rough side drag, let the smooth side show. are there and lions are loose everywhere. You put your foot in a pile of blues. If I may, I will tell you what you do. Take a Louisiana. Take a Louisiana. Take a Louisiana with you everywhere you go knows what lies around the bend be good, but then again, it could be empty, cold and bad. like I say, you better be prepared. Take a little Louisiana. Take a little Louisiana. Take a little Louisiana with you everywhere you go. Keep a kind of handy, cause you don't ever know. One day you may really need the writing on the wall. All you got to do is read it. Oh. Well, the days are few and full of woe. At least the Bible tells me so. So get your loving while you can. It's always good to have on hand is a Louisiana. Take a Louisiana. Take a Louisiana with you everywhere you go. Well, keep it kinda handy, you don't ever know Country Flashback. Terry Robbins groeide op in Alabama en herinnert zich dat hij regelmatig naar de Grand Ole Opry luisterde. Vooral tijdens het kamperen tijdens vistochten, toen de geluiden van violen en stielgitaren concurreerden met de geluiden van krekels en uilen op de rivieroever. In Ain't Enough Tennessee Whiskey is dit niet terug te horen. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. I woke up this morning feeling like last night. Still had a hold on me. Drinking George Dickel you put me in a pickle. Now I'm hurting in the first degree. With a bottle and glass, the contents go down fast, but thoughts of you can be confined. And when evening shadows fall on these lonely walls, they begin to mess with my mind. There ain't enough Tennessee whiskey to get me shake this condition it's trying to drive me insane. On the day you left, I started needing help to fix all the misery and pain. When I break the seal, I hope it will reveal a way to get me back in line. But if there's no success to fix this mess, I'll turn to popcorn, Sutton's moonshine. There ain't enough Tennessee whiskey to get me over you. I remember how you cheated. Ray Delisle en Nicky Grossman samen voor de microfoon. Het resultaat mag zijn. Luister maar naar Driftless Girl. Born on Wildcat Mountain and raised on Turkey Ridge She lost her heart to an Amish boy beneath a covered bridge. Her daddy raised tobacco near the Vernon County line. Her mama hung there washing in the West Prairie sunshine. She's a driftless girl. She don't need you. She's a driftless girl. she won't stay blue. She's a driftless girl. She'll row her own canoe down as the gaze mills divorcee before the river climbed the banks and washed her home away. Sweet as Cortland apples and hard as cherry wood. She plays sapsuckers records so much louder than she should. She's a driftless girl. She don't need you. faithless girl. She won't stay blue. She's a driftless girl. And she'll row her own canoe down the Kickapoo. Spirit sails the vineyards like a diving red-tailed hawk. She burned her pain in an effigy high up on a mound, and the swaying of the maple trees is her favorite sound. She's a driftless girl. She don't need you. She's a driftless girl. we won't stay blue. She's a driftless girl, and she'll roll. de Spotlight. Hij heeft getoerd met diverse bekende countryartiesten, waaronder Willie Nelson, Merle Haggard en George Strait. Brian Summers is een fervent voorstander van het behoud van de traditionele country. En dat is te horen in Summer in Texas. Spin laat sommers horen uit het echte countryhout gesneden te zijn. country muziek uit alle windstreken. Kies Urban zingt over hoe hij ondanks zijn eigen problemen nog steeds van de andere persoon houdt. Messed up as me. When I get blue, I get dark blue. When I have one, I always have the few. When I get gone, I get real gone. When I get it wrong, I get it real wrong I'm out tonight and I'm feeling like I should call you up And maybe take a shot that you're wide awake at a quarter to three Maybe looking through your camera roll The tequila's starting to take a toll I was hoping, baby, maybe you'd be As messed up as me And all alone And all your friends have all gone up as me When you get mad You stay that way And you always say you're doing like you always are. You're dressed to kill and your lips are red and misery still loves company. Are you as messed up as me? And all alone. call you up and maybe take a shot that you're wide awake at a quarter to three. As messed up as me and all. Dirks Bentley heeft een nieuwe cover uitgebracht van Tom Petty's klassieke Rocky Will American Girl. Bentley's interpretatie injecteert het iconische nummer met een bluegrass getinte charme en biedt een frisse kijk op Petty's tijdloze volkslied. Carolina is een van de meest populaire nummers van Lorenzo Antonio. De song is een romantische ballade over een man die verliefd is op een vrouw genaamd Carolina. De tekst is gevuld met passie en verlangen en de melodie is catchy en onvergetelijk. Tot volgende week. Dag. sale un suspiro porque te quiero, porque te quiero. Carolina, de mí no te compadeces, no importa que tantas veces diga te quiero, diga te quiero. se ve divina es la verdad. Cuando Carolina me habla, me roba el alma en realidad.